I took your breath internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM De lentewind die waaide, werd als zwoeler en je zwaaide. Was het moeilijk om te merken dat ik de zoen, jij me toeliet niet meer meekreeg toen ik wegreeg Cause. see 106.9 FM. out. Yeah, I'm running through these halls like Trado. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the cool that I'm whipping on a rise to the top. No letting our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight.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 Het personeel van het openbaar vervoerbedrijf RET staakt tot half negen. Rond tien uur rijdt alles weer. De actievoerders willen dat het kabinet en de PVV afzien van het plan om het openbaar vervoer in de steden verplicht aan te besteden en er 120 miljoen euro op te bezuinigen. Ze zijn bang dat de maatregelen leiden tot overvolle bussen, trams en metro's, langere wachttijden en minder veiligheid. De afgelopen tijd is al vaker actie gevoerd, maar dat was alleen buiten de spits. Vanochtend wordt er dus gestaakt in Rotterdam morgenochtend in Den Haag en vrijdag in Amsterdam. In het centrum van Rotterdam heeft een grote brand gewoed. Die brak rond half één uit in een pand waar een kinderdagverblijf is gevestigd. Een naastgelegen hotel werd ontruimd vanwege de rookontwikkeling. 16 mensen die in het hotel logeren zijn ergens anders opgevangen. Niemand raakte gewond. De brandweer had de brand rond 4 uur vannacht onder controle. Het pand in Rotterdam is helemaal uitgebrand. In Brussel blokkeren taxichauffeurs al urenlang de toegangswegen naar de luchthaven. De chauffeurs zijn kwaad omdat een collega gisteravond door de politie werd neergeschoten. De man zou in zijn schouder zijn geraakt. Hij ging er vandoor tijdens een standaard politiecontrole. Daarbij reed hij een agent omver. Ruim 200 taxis blokkeren nu de toegang tot het vliegveld Zaventem. De luchthaven roept passagiers op om niet met de auto naar het vliegveld te komen. Tot 8 uur vanochtend verwacht de Brusselse luchthaven zo'n 6000 vertrekkende passagiers. De gebroken nekwervel van FC Utrecht-verdediger Nesu is vastgezet en daarmee is de operatie geslaagd, zegt clubarts. De Roemeen brak de wervel gisterochtend tijdens de training toen medespeler Schut bovenop hem viel. Nesu had geen gevoel meer in zijn armen en benen. Volgens de clubarts is het de komende dagen of weken afwachten of dat gevoel terugkomt. Het weer, droog en kans op mist, later vrij zonnig en in het binnenland stapelwolken...